Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan investeringen in de Chinese techsector beperken. Het gaat met name om investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Sommige investeringen worden verboden en andere investeringen moeten eerst worden goedgekeurd worden door Washington. Volgens president Biden is het geen economische maatregel, maar is het nodig om de nationale veiligheid te garanderen. Experts verwachten dat de maatregel pas volgend jaar ingaat... en dat vooral investeringen voor militaire doeleinden worden beperkt. De FBI heeft in Utah een man doodgeschoten die de Amerikaanse president Biden bedreigde. Op sociale media schreef de man van in de 70 dat hij met een scherpschuttersgeweer naar een bezoek van Biden zou komen... en dat het tijd zou zijn voor een presidentiële moord. Hij omschreef zichzelf als een aanhanger van ex-president Trump. Toen de FBI het huis van de man wilde doorzoeken, ontstond er een vuurgevecht waarbij de man werd doodgeschoten. President Biden brengt vandaag een bezoek aan Utah. De Canadese gitarist, songwriter en zanger Robbie Robertson is overleden. Hij was vooral bekend als lid van The Band, een invloedrijke Americana-rockgroep uit de jaren 60 en 70... die samenwerkte met Bob Dylan. Samen maakten ze het album Music from Big Pink... Robertson schreef beroemde nummers als The Wait en The Night They Drove All Dixie Down. Later maakte Robertson ook een aantal solo-albums. Robbie Robertson was al lang ziek. Hij was 80 jaar. Hawaii wordt geteisterd door bosbranden. Op het eiland Maui zijn zes mensen omgekomen. Het vuur heeft ook gebouwen verwoest in de stad Lahaina... een toeristische trekpleister met historische panden. Vanwege de hevige bosbranden vluchten mensen in paniek de zee in...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 Nou. tu fais guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah, slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. I know that I love her. I'm hoping that I'll never recover.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 Is er een fles, tappen wij het moet dan maar. Koning van de frituur van snacken bouwen. Bitter ga niet toe, het en sweet en sour. En ik zwaai naar de politie, want vanavond hebben ze niks op mij. Gilum, Gilum, das A, Nia, Elektrika, Salsa.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. start eh, martini, eh. Zij loeft die Viri, eh. Schat, wat de dealie, eh.